Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de vele regen van de afgelopen weken zijn de grondwaterstanden voorzichtig hersteld. Er is daardoor niet langer sprake van een dreigend landelijk watertekort. Dat blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, de LCW. Ondanks de recente regen blijft de grond in Nederland uitzonderlijk droog, zegt de LCW. Er zijn wel grote regionale verschillen. Vooral op de hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland blijft het grondwaterpeil erg laag. De Wereldgezondheidsorganisatie erkent dat het coronavirus zich misschien iets makkelijker door de lucht verspreidt dan gedacht. De WHO zei altijd dat het virus zich vooral verspreidt via druppels uit de neus en de mond van iemand die besmet is. De organisatie zegt nu dat er aanwijzingen zijn van overdracht van het virus door de lucht. Met name in drukke, afgesloten en slecht geventileerde omgevingen. Ook het RIVM zegt dat het virus in fijne vochtdruppels in de lucht van niet geventileerde ruimtes kan blijven hangen. Het dodental door noodweer in Japan is opgelopen tot 58. De aanhoudend zware regenval veroorzaakt aardverschuivingen en overstromingen. Afgelopen week viel volgens de Japanse weerdienst op sommige plekken in een uurtijd meer dan 100 mm regen. En er wordt meer regen verwacht. 3,5 miljoen mensen hebben het advies gekregen hun huis te verlaten. Tienduizenden militairen, agenten en reddingswerkers helpen bij de evacuatie. Een jongen van 16 uit het Friese Gorredijk moet bijna negen maanden de cel in... voor het doodsteken van een andere jongen van 16. Roan Brilstra werd eind december in Drachten neergestoken. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Een jongen van 14, die ook een rol speelde bij het steekincident... werd vorige maand al veroordeeld tot 100 dagen jeugddetentie.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 Daar zijn ze nu bezig met het repareren van de vangrail. De A10 West richting Zaanstad heb ik het over. Voor de Koentenoor is daarom de linkerreis ook dicht. Op eh, de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 bij Amsterdam Noord en Broek in Waterland staat 5 kilometer.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 Ponte Ik cógeme. niet cógeme. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. The white selection without objection. radiostation dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw I'm afraid of an ending. I don't know where to start. How do I see? When I'm locked in the gotta make danger a temple up in the hills. Your love is escaping away from the thrills. Your love is the center of my space and time.